Clemens Peters met het NOS Journaal. Steeds meer arme gezinnen en alleenstaanden kloppen aan bij hulporganisaties zoals voedsel- en kledingbanken. Dat blijkt uit een enquête van het Armoedefonds. Bij zo'n twee derde van de organisaties is het aantal hulpverzoeken de afgelopen maanden gestegen. Door de hoge inflatie hebben meer mensen moeite om rond te komen. Maar de organisaties hebben het ook drukker door de komst van Oekraïense vluchtelingen. Het Armoedefonds verwacht dat het aantal hulpaanvragen nog verder zal stijgen. In de Oekraïnse stad Sverodonetsk zijn de volgens de burgemeester zeker 1500 mensen om het leven gekomen door gevechten. In de stad in het oosten van Oekraïne wordt al dagen hevig gevochten en het Russische leger probeert de stad te omsingelen. Volgens de burgemeester is 60% van de woongebouwen in de stad verwoest. Verreweg de meeste inwoners zijn vertrokken. Sverodonetsk is de enige stad in de regio Luhansk die nog onder controle staat van de Oekraïnse regering. Veel Nederlandse reformatorische basisscholen keuren nog altijd homoseksuele relaties af. Volgens onderzoeksprogramma Pointer wijzen 36 van de 161 onderzochte scholen seksuele relaties tussen twee mensen met hetzelfde geslacht af. En dat zijn er meer dan twee jaar geleden. Toen was er ook veel te doen rond een zogenoemde anti-homo-verklaring die ouders bij sommige reformatorische basisscholen moesten ondertekenen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de zorgen daarover de afgelopen jaren niet zijn afgenomen en wil de scholen nog scherp scherper gaan controleren. De Oekraïense president Zelensky heeft het Westen gevraagd om zo snel mogelijk raketsystemen te leveren. Daarmee wil Zelensky het Russische offensief in de Donbass-regio stoppen. Volgens hem worden sommige Oekraïense plaatsen door Rusland van de kaart geveegd. En dat kan er uiteindelijk toe leiden dat het hele gebied onbewoonbaar wordt, waarschuwde hij. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. Het wordt vandaag 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd enige vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 from the smile you Oh baby, baby, it's a wide world I'll always remember you like a child did breaking my heart in two Cause I never wanna see you sad, girl Don't be a bad girl like a child do.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 En dat komt deels doordat het leven veel duurder is geworden, maar ook door de vluchtelingen uit Oekraïne. Veel reformatorische basisscholen keuren nog altijd homoseksuele relaties af. Volgens het onderzoeksprogramma Pointer wijzen 36 van de 161 onderzochte scholen seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht af. De Oekraïense president Zelensky heeft het Westen gevraagd om zo snel mogelijk raketsystemen te leveren. Daarmee wil hij het Russische offensief in de Donbass-regio stoppen. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. Het wordt vandaag 15 tot 19 graden. baby, come on. hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur... en hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze pauze. de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool Buiten beweegt alles nu in slow -mo. Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu in slow -mo. Ze zien me lachen op de foto. Aan het einde van de dag dan hij ik constellation, and now you're here. There's a full want de zon schijnt.